Dat heeft het ministerie van Buitenlandse Zaken bekendgemaakt. Minister Timmermans heeft besloten al het ambassadepersoneel in Jemen te evacueren. Ook de diplomatieke posten van andere westerse landen worden volgens het ministerie bedreigd. Eerder was er nog geen sprake van een gerichte dreiging tegen de Nederlandse ambassade. Daarom bleef vier man personeel achter. Nu is er nieuwe informatie waarin Nederland wordt genoemd. Een vliegtuig uit Ierland heeft vanwege een dreiging een noodlanding gemaakt in Philadelphia. Aan boord van het vliegtuig van US Airways waren bijna 180 mensen. Bij de luchtvaartmaatschappij zou een telefoontje zijn binnengekomen... waarin werd gezegd dat er een bom aan boord was. De autoriteiten hebben het vliegtuig doorzocht. Of dat iets heeft opgeleverd is niets bekend. De Russische autoriteiten vallen activisten en journalisten lastig... die kritiek hebben op de voorbereidingen op de Olympische Winterspelen in Sochi volgend jaar. Dat zegt mensenrechtenorganisatie Human Rights Watch. Mensen die hebben geschreven over uitbuiting van buitenlandse werknemers... en negatieve gevolgen van bouwwerkzaamheden zouden zijn geïntimideerd. Het huis waarin de Amerikaan Ariel Castro drie vrouwen jarenlang vasthield is gesloopt. Binnen korte tijd was het huis in Cleveland met de grond gelijk gemaakt. Een rechtbank veroordeelde Castro vorige week tot levenslang voor onder andere verkrachting, ontvoering en moord. PSV heeft de play-offs van de Champions League bereikt na de 2-0 thuiszege op Zulte Waregem werd ook de return in België vanavond gewonnen. De Eindhovenaren wonnen met 3-0. PSV hoort vrijdag wie de laatste tegenstander wordt op weg naar het hoofdtoernooi. Het weer. Vannacht vooral in het noorden en oosten nog wat regen. Morgen begint grijs, middags af en toe zon en kans op een enkele bui.